Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil het recht van eerste koop als het gaat om stikstofruimte. Dat gaat het kabinet vandaag bekendmaken, melden bronnen in Den Haag. Als een boer of fabriek stopt en zijn stikstofvergunning te koop aanbiedt... dan moet de overheid, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat... als eerste de kans krijgen die stikstofruimte te kopen. Pas als de overheid dat niet wil, mogen anderen een bod doen. Dat is een streep door de rekening van bijvoorbeeld Schiphol of grote projectontwikkelaars. Die zijn nu druk bezig boerderijen op te kopen om hun plannen te kunnen verwezenlijken. Dat leidt volgens het kabinet tot wildwest toestanden. Het Russische parlement heeft opnieuw een wet aangenomen tegen het verspreiden van informatie over homo- en biseksualiteit. De zogeheten homopropagandawet gold eerst alleen voor uitingen richting kinderen... en wordt nu uitgebreid naar alle leeftijden op straffen van een geldboete van 6000 euro. Het Utrechtse bedrijf dat de One Love aanvoerdersbanden maakt... kan de vraag nauwelijks aan. Sinds de FIFA het dragen ervan op het WK verbood... stromen de bestellingen met honderden per dag binnen. Vooral van consumenten en verenigingen. Maar er zat ook een order bij uit Brussel, van het Europees Parlement. Kort daarna was te zien dat een Europarlementariër de regenboogband droeg in een plenaire vergadering. De fabrikant zegt dat de One Love-band door het verbod een nog sterker politiek statement is geworden. Brazilië is het WK voetbal begonnen met een 2-0 zege op Servië. Beide doelpunten werden in de tweede helft gemaakt door Richarlison. Tien minuten voor tijd viel sterspeler Neymar uit met een enkel blessure. Het is onduidelijk hoe ernstig die is en of Neymar er maandag tegen Zwitserland weer bij is. Het weer. De regen trekt naar het oosten. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droog. Het koelt af tot een graad of 8.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 maar zo denk ik nu niet. We gaan sowieso. Maybe we should all smart. sur de mon cou. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. amour, année, Et et dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet.